De bestaande snelwegen zouden moeten worden verbreed met rijstroken aan beide kanten. Het doorgaande verkeer kan dan op de andere banen sneller doorrijden... en het afslaande verkeer kan dan van de buitenste stroken gebruik maken. Het CDA komt met dit plan bij de behandeling van de begroting van minister Eurlings. De aanleg van de supersnelwegen kan betaald worden uit de opbrengst van de kilometerheffing, zegt het CDA. De fractie wil dat Eurlings volgend jaar zegt waar de supersnelwegen kunnen komen. Het CDA denkt aan Rotterdam, Utrecht, Schiphol en Eindhoven. Nederlanders stappen steeds minder vaak in het huwelijksbootje. Dit jaar trouwen er ongeveer 72.000 stellen. Dat zijn er evenveel als het dieptepunt in 2005 en 3.500 minder dan vorig jaar. Volgens het CBS komt de afname door de economische crisis. Mensen die wel trouwen doen dat op steeds latere leeftijd. Het aantal echtscheidingen is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven. Dat zijn er ongeveer 35.000 per jaar. Het verlies van ABN AMRO Nederland is in het derde kwartaal opgelopen tot 32 miljoen euro. In het tweede kwartaal was het verlies nog 10 miljoen. Het verlies komt vooral doordat ABN AMRO nog eens 242 miljoen moest afschrijven op slechte leningen. In het lopende kwartaal moet de bank een verlies van 800 à 900 miljoen nemen op de verkoop van dochter HBU aan Deutsche Bank. Positief nieuws is dat ABN AMRO weer meer spaargeld aantrekt. Op het Filipijnse eiland Mindanao zijn nog zes slachtoffers gevonden van de moordpartij van maandag. Een dodental komt daarmee op 52. De slachtoffers hoorden bij een groep mensen die werden ontvoerd toen ze op weg waren om een verkiezingskandidaat in te schrijven. Het vermoeden bestaat dat het bloedbad het werk is van een clan die in het gebied al jaren de dienst uitmaakt. Op Mindanao is de noodtoestand uitgeroepen. Het weer, vanochtend wat zon, maar in de loop van de dag opnieuw regen.